Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Feyenoord heeft de KNVB-beker gewonnen. In de eigen Kuip werd NEC met 1-0 verslagen. In een finale die werd ontsierd door vuurwerk. Twee keer werd de wedstrijd stilgelegd omdat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Na de tweede onderbreking scoorde Feyenoorder Igor Pachau het enige en winnende doelpunt. Spits T kreeg nog rood voor een stevige overtreding... maar de bekerwinst van Feyenoord kwam niet meer in gevaar. Voor de club uit Rotterdam is het de veertiende keer dat het de beker wint. Bij het Nasser ziekenhuis in de stad Gaan Yunis in de Gazastrook zijn veel lichamen gevonden... meldt persbureau AFP op basis van Gazaanse autoriteiten. Zeker 50 lichamen zouden zijn ontdekt. Al Jazeera spreekt van een massagraf. Volgens de nieuwszender zijn er dit weekend 180 lichamen aangetroffen bij het medisch centrum. Het Israëlische leger is een onderzoek begonnen. In Younis in het zuiden van Gaza is maandenlang zwaar gevochten. Israëlische militairen bezetten het ziekenhuis omdat Hamas zich daar zou schuilhouden. Het Israëlische leger heeft zich daar inmiddels teruggetrokken. Virologen en zoologen hebben grote zorgen over de vogelgriep... nu in Amerika koeien en een mens zijn besmet. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie WHO vreest dat het virus steeds beter in staat zal zijn... om mensen te besmetten. De kans dat de vogelgriep uitgroeit tot een pandemie is iets groter geworden, zeggen experts... maar nog altijd zou die kans zeer klein zijn. Het marineschip Karel Doorman is vanmiddag vanuit Den Helder vertrokken naar de Rode Zee. 250 bemanningsleden werden daar uitgezwaaid door vrienden en familie. Het schip gaat meedoen aan de EU-missie om het internationale scheepvaartverkeer te beschermen tegen aanvallen van de jemenitische Houthis. De Karel Doorman is een ondersteuningsschip. Het heeft onder meer de taak om andere schepen van brandstof te voorzien. Het weer, brede opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het kan snel afkoelen. Aan de kust wordt het zo'n 2 graden. In het binnenland daalt de temperatuur tot het vriespunt.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 Hier op je eigen lokale eh, omroepzender. we beginnen met Erwilian met eh, Cascadia. En eens even kijken, daarna komt uh, Remy Stromer met EOD. En dan natuurlijk dat zijn eigenlijk de nieuwste werken. Nou, van Remy niet. Dat is enkele jaren geleden. Om oh, even de zee zacht te zetten. En, ehm, maar natuurlijk altijd leuk om even mee te nemen. Oudere muziek eh, komt eigenlijk vanaf eh, track 10, track 9. Dan gaan we naar een stukje wereldmuziek luisteren van No Dat is eh, a cappella. Daarna Sherry Vinzer. Ehm, ja, Sherry Vinzer is een, een fluitiste. Maar ze zit eigenlijk toch wel heel veel gitaar in. Ehm, heel veel gitaar, dan is Michel Coressi. En, maar ja, dan zou je denken, twee gitaarnummers achter elkaar. Niets is minder waar. Michel heeft een, uh, nou, toch wat meer synthesizer-achtig nummer gemaakt. Met, eh, en dat staat dan op, even kijken, op het eh, album Silver Gord. We sluiten af met Al Jewer en Andy Mitran en eh, met Perry Helion. Ik wens je heel veel luisterplezier hier bij Peaceful Radio Show 1590. Paul Jewer. And I'm Andy Matran. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit our website at al-andy.com. noapte în pena de quem crebutiu Boa tem pena de quem credou bom Boa tem tempête piqué dans mon feu beau bal tempête m'a dit qu'un crebo tchel beau bal pena de quem credo mon ver. abri vos bros vou prender na boca amigo e Cristo na bufada Vos olhos pretos da fazenda Anice Bocamar Mal morrer عليكم Ni ditembe ninna Ni ditembu kuquma liqansa magqaqali qonde ezizwe La kuma ikoxoli qansa magqaqala kuma ikoxoli qansa magqaqala kuma ikoxoli qansa ixoxo liqansa amaqaqa laquma ixoxo liqansa amaqaqa laquma ixoxo liqansa amaqaqa laquma ixoxo liqansa amaqaqa You're listening to Peaceful Radio, your station for good music.